uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Ruim 5000 vrouwen hebben gereageerd op de oproep van het Emma Kinderziekenhuis om moedermelk te doneren. Het ziekenhuis hoopte op 1000 vrouwen. Onlangs bleek dat in melk van moeders die corona hebben gehad antistoffen zitten. Onderzocht wordt nu of de melk bruikbaar is om besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen. Vrouwen mogen zich nog steeds melden. Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van vrouwen die 100 milliliter melk mogen doneren om te onderzoeken. Het grootste bouwbedrijf van Nederland, BAM, heeft een slecht half jaar achter de rug. Er werd 235 miljoen euro verlies geleden. Volgens topman Frans den Houter is het verlies grotendeels te wijten aan de coronapandemie. Daardoor viel veel werk weg. Verder trof BAM een schikking van 200 miljoen euro... voor het instorten van het stadsarchief in Keulen twee jaar geleden. Inmiddels is de portefeuille van BAM weer aan het vollopen... en zit het bouwbedrijf op 90 van zijn capaciteit. Een Duitse Mazda die door de politie in beslag was genomen... in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken... was zeer waarschijnlijk bij de aanrijding die haar fataal werd betrokken. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut. Het meisje werd eind vorige maand door agenten doodgevonden... in de berm langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. Tips leiden naar de Mazda in Duitsland. De politie weet wie de eigenaar is, maar het is nog niet bekend of die achter het stuur zat toen het ongeval gebeurde. Afgelopen nacht zijn op een aantal plekken in het land jongeren de straat op gegaan, maar tot rellen is het niet gekomen. Wel was in onder meer Utrecht en Hogeveen veel politie op de been. Daar staken jongeren vuurwerk af. De politie greep niet in. De afgelopen week waren er ongeregeldheden in onder meer Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Honderden jongeren gingen de straat op na oproepen op sociale media. Ze zochten veelal de confrontatie met agenten en gooiden met stenen en vuurwerk. Het weer. Vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. Vanmiddag kan lokaal een pittige regen- of onweersbui vallen... met kans op hagel en windstoten. Morgen meer buien. Het wordt dan een graad of 25.